Vijf uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Vanaf 2021 worden ook jongens gevaccineerd tegen het HPV-virus... dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Staatssecretaris Blokhuis maakt volgens het AD vandaag bekend... dat de inenting voor alle kinderen wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Er volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Het HPV-virus kan ook bij jongens meerdere kankervormen veroorzaken... Bovendien neemt voor meisjes de bescherming toe als alle kinderen zijn ingeënt. Verder wordt de HPV-injectie in de toekomst gegeven bij kinderen van 9. Nu is dat nog bij 13 jaar. Een politiechef in Leiden, die dinsdag door de korpsleiding naar huis werd gestuurd... zei in tv-programma Jinnik gisteravond dat klokkenluiders bij de politie... worden geïntimideerd, geïsoleerd en geëlimineerd. In juni vroeg de vrouw op Instagram aandacht voor discriminatie binnen de politie. Deze week kreeg ze van de leiding te horen dat haar kritiek te veel interne spanningen veroorzaakte. De korpsleiding zegt dat er meerdere voorstellen zijn gedaan om haar aan het werk te houden, maar dat noemt de weggestuurde politiechef een pertinente leugen. Een minderjarige wordt verdacht van een serie brandstichtingen in het Gelderse dorp Zuiligem. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een meisje dat gisteravond werd opgepakt. Vlak na opnieuw een brandje bij een huis in het dorp. In Zuilichem zijn sinds de zomer veel branden geweest, onder meer in containers en auto's. Begin deze maand werden er bewakingscamera's opgehangen. Zangeressen Jennifer Lopez en Shakira verzorgen volgend jaar het optreden in de rust van de Super Bowl, de finale van het American voetbalseizoen. De halftime show wordt elk jaar door tientallen miljoenen mensen wereldwijd bekeken. In het verleden traden onder andere Michael Jackson, Justin Timberlake en Lady Gaga op in de rust van de Super Bowl. Het weer in de kustgebieden kan er vannacht nog een bui vallen. Het is zo'n 12 graden. Overdag vooral in de noordwestelijke helft van het land buien.